Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Adje Kuiken krijgt een afscheidsborrel. Na Mark, Sigrid en Wopke kondigt nu ook de PvdA-leider Adje Kuiken aan... dat ze stopt met haar werk in de Tweede Kamer. Dat zegt ze bij het AD. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag, die zagen we niet aankomen, Ja, dit komt inderdaad eh, heel onverwacht. Kuiken is al lang Kamerlid. Sinds april vorig jaar ook politiek leider van de PvdA. Je weet misschien nog, ze volgde toen Lilian Ploemen op... die ook onverwacht stopte. Ja, en er gingen in Den Haag eigenlijk geen geruchten dat Kuiken van plan was om te stoppen als Kamerlid. Maar in het AD zegt ze overigens niet uit te sluiten dat ze na de verkiezingen en de formatie nog weer terugkeert in de politiek. Maar dan in een andere functie als minister of als staatssecretaris dus. Maar daar wil ze op dit moment niet eh, verder over speculeren. En in Den Haag is het demissionaire kabinet inmiddels terug van zomervakantie. De eerste ministerraad is geweest en dat is een ding omdat het kabinet wil voorkomen dat de armoede oploopt. Daar moeten ze binnen twee weken afspraken over hebben gemaakt. Gisteren vertelden we de, dat het een spannend verhaal zou worden. Maar minister Kaag zegt dat valt wel mee. Het is eh, best wel saai namelijk verder. Eh, we moeten gewoon aan de slag. We moeten een begroting afleveren. We moeten allemaal aan het landsbeland denken. Dat moet voorop staan. En de rest is eigenlijk bijzaak. In Italië is een Nederlander van 21 opgepakt voor het doodsteken van zijn vader en een familievriend. De jongen vluchtte woensdag de bossen in en vandaag werd hij gevonden in een kerk in de buurt. Was er vannacht een ufo te zien boven Amsterdam? Sommige mensen dachten van wel, want aan de lucht was vannacht een fel blauw licht te zien dat langzaam bewoog. Deze Amsterdammers wisten niet wat ze zagen. Kijk dit man, gekke blauwe licht. What the fuck is dit, broer? Helemaal daar stond ik hier te filmen en nu is het helemaal daar. Wat is het? AT5 zocht het vandaag meteen uit en het verlossende antwoord kwam van ProRail. Het licht kwam van een meettrein die gebruikt wordt om te kijken of de bovenleiding nog oké is. Het blauwe licht scheen vannacht op de bewolking die er hing en zo leek het dus een beetje op een buitenaards bezoek. Het weer, op steeds meer plaatsen zon vanmiddag. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Een graad of 25 en maximaal 28 graden in het zuiden.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 So you can get it if you really want. So shine, shine like a star, shining so bright. never make it I found strength from within Cause it is there if you seek it So you can get it if you really is jouw keuze ZFM.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 I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face life hopes permission. mission I, I never thought I'd cry From seeing people die for their own conviction I know it's all been said before But still you don't seem to stop the war.